Dus ook de prijzen voor de artiesten en de op- en afbouw. Het festival wil, niet, wil dat niet doorberekenen aan jou, de klant, zeggen ze. Dus laten ze het liever helemaal niet doorgaan. Bevrijdingsfestival Groningen is dit jaar trouwens weer gratis. Zij vroegen vorig jaar 5 euro voor een kaartje, omdat ze ook te maken hadden met hogere kosten. Op een middelbare school in Frankrijk Frankrijk is een lerares doodgestoken door een leerling. Het gebeurde in het kustplaatsje Saint-Jean-de-Luz. De lerares gaf Spaans op de school en zou zijn neergestoken door iemand van 16. Volgens Franse media zou de dader psychisch gestoord zijn. Bij coffeeshops in Tilburg en Breda kun je eind dit jaar waarschijnlijk voor het eerst legaal geteelde wiet kopen. Er wordt al jaren gepraat over een experiment waarbij niet alleen het verkopen, maar ook het verbouwen van wiet is toegestaan. Maar er waren steeds niet genoeg telers om ermee te starten. Nou, in die twee Brabantse plaatsen hebben ze dat nu wel voor elkaar. Uiteindelijk is het de bedoeling dat die wietproef in tien gemeentes komt. Ja, en het Eurovisie Songfestival wordt dit jaar gepresenteerd door deze man. Tonight we'll be talking about the new Magic Mike film and asking is there no end to our fascination with guys dancing and getting their kid off? Ja, Graham Norton. Normaal doet hij het eh, commentaar voor de BBC, maar nu staat hij dus op het podium. Hij is er wel alleen in de finale bij. De rest van de shows wordt gepresenteerd door de Oekraïense zangeres Julia Sanina, de Britse actrice Hannah Waddingham en de Britse zangeres Alessia Dixon. 1 maart wordt bekend met welk nummer Nederland meedoet. Oekraïne won vorig jaar het Songfestival, maar vanwege de oorlog wordt het dit jaar in Engeland gehouden. Het weer trekken wat buien over bij 10 graden in Groningen en 13 in Limburg. Morgen ook weer wat buien, maar ook wat zon en dan een graad of 12.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 Or will you set the latest style? You don't need a catchy the kids will sing along when you sell it with a smile. So don't go high. can do the money tango You can start your little band You can swing were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right. down here with my man Bob Sinclair. Let's do it. two, it. Three, Back in the day when the DJ spun all night Why the party's fun, the MCs come to rock and somebody.